Kees Groot met het NOS-journaal. De nieuwe interim-premier Papadimos van Griekenland zegt dat de grote financiële problemen van zijn land alleen kunnen worden opgelost als alle partijen samenwerken. Een uur geleden werd bekend dat Papadimos de nieuwe Griekse premier is na vier dagen van politiek onderhandelen. Papadimos, een econoom, was tussen 1994 en 2002 president van de Griekse Centrale Bank. Hij zegt dat de keuzes die nu worden gemaakt beslissend zullen zijn voor de toekomst van Griekenland. De belangrijkste taak van zijn regering zal zijn om het Europese steunpakket door het parlement te loodsen. De dader in de Puttense moordzaak heeft in hoger beroep 18 jaar celstraf gekregen. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem bepaald. De straf is drie jaar hoger dan de rechtbank oplegde. Het hof acht bewezen dat de 36-jarige Ron P. de stewardess Christel Ambrosius in 1994 heeft verkracht en vermoord. Lange tijd werden de puttenaren Wilco Fiets en Herman Dubois voor de moord verantwoordelijk gehouden. In 2002 werden ze na zeven jaar vrijgesproken. Het aantal fouten bij het besteden van Europees geld is vorig jaar gestegen. Bij 3,7% van de betalingen werd een fout gemaakt. Dat komt neer op zo'n 4,5 miljard euro. In 2009 lag het nog op 3,3%. Onder de fouten vallen bijvoorbeeld lidstaten die onterecht subsidie krijgen of lidstaten die geld uit Europa niet volgens de regels uitgeven. De Europese Rekenkamer zegt dat de fouten mogelijk te wijten zijn aan de ingewikkelde regels voor aanbestedingen en subsidies. Partijen in het Europese parlement zijn boos. PSV-supporters kunnen eind november niet met een busreis naar Polen voor de Europa League-wedstrijd tegen Legia Warschau. Volgens de Poolse autoriteiten is het er niet veilig voor de Eindhovense fans. Supporters van Legia Warschau zouden de confrontatie aan willen gaan met versterking van aanhangers van andere Poolse clubs. De supportersvereniging van PSV ziet daarom af van een georganiseerde busreis. Het weer vanmiddag breekt op de meeste plaatsen geleidelijk de zon door. Alleen in het noorden en oosten blijft het bewolkt. Daar wordt het hooguit 6 graden. In de rest van het land maximaal 14 graden. Dit, Dit is Dennis Mooij van de ANWB.